Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De rechter onderzoekt welke rol Nederlandse bedrijven hebben gespeeld... bij de uitbuiting van Noord-Koreaanse arbeiders in Polen. Dat schrijft Dagblad Trouw. De arbeiders bouwden schepen of onderdelen daarvan... en werden stelselmatig uitgebuit, bleek eerder uit onderzoek. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat twee Nederlandse bedrijven daarvan hebben geprofiteerd. Ze willen het Openbaar Ministerie via de rechter dwingen om de bedrijven te vervolgen. Een onbekende soldaat heeft ruim 100 jaar na zijn dood een grafsteen met zijn naam erop gekregen op de militaire begraafplaats in het Belgische Yper. Op de vorige grafsteen stond Known Unto God, omdat zijn lichaam nog niet was geïdentificeerd, schrijft VRT. Aan de hand van een oorlogsdagboek en een medaille kwamen onderzoekers erachter dat het gaat om een Engelse soldaat die sneuvelde tijdens de Eerste Wereldoorlog. In Venezuela zijn meerdere kopstukken van de oppositie opgepakt. Ze horen bij Maria Corina Machado, de grootste tegenstander van de huidige president Maduro. Een campagnechef en een verkiezingscoördinator zijn door de politie gearresteerd. Kort daarna haalde Machado op sociale media fel uit naar het regime van Maduro. Ze noemt het brute onderdrukking en een laffe actie. Machado wil president worden, maar is door Maduro uitgesloten van de verkiezingen van komende zomer... omdat ze verdacht wordt van corruptie. Het weer, het koelt af naar een graad of 7.